René van Brakel met het NOS-journaal. Een Amerikaans-Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar vogelgriep is voor twee maanden stilgelegd. De onderzoekers van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben het vogelgriepvirus aangepast, zodat het waarschijnlijk van mens op mens overdraagbaar is. Amerikaanse autoriteiten zijn bang dat het virus uit de laboratoria ontsnapt of wordt misbruikt. In Amerika is de stemming over omstreden wetten tegen internetpiraterij uitgesteld. In de wetsvoorstellen staat dat de toegang wordt geblokkeerd tot buitenlandse sites die gestolen of illegale inhoud aanbieden. De stemming is uitgesteld nadat er veel kritiek was gekomen op de wetten. Onder meer van eurocommissaris Kroes, die het op Twitter over slechte wetgeving heeft. Ze pleit voor een vrij en open internet. Bij aanslagen op politiebureaus in het noorden van Nigeria zijn volgens ooggetuigen zeker zeven doden gevallen. Bij aanslagen door de islamitische terreurgroep Boko Haram zijn in het land de laatste weken tientallen mensen omgekomen. De organisatie probeert met geweld christenen uit het land te verdrijven. Het KLPD onderzoekt hoe het vrachtschip bij Wijk aan Zee is vastgelopen. De politie gaat onder andere de kapitein van het Filipijnse schip verhoren. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg een paar honderd meter uit de kust vast. Vannacht wordt bij hoogwater geprobeerd om het los te trekken. De winkel van het Limburgse statenlid Cor Bosman in Roermond is vanmiddag overvallen. Dat was live te volgen op L1, de regionale radiozender. De ex-PVV'er werd net geïnterviewd achter de winkel toen twee gewapende mannen er met de inhoud van de kassa vandoor gingen. Bosman werd vorige week uit de PVV-fractie gezet omdat hij een Turks PvdA-statenlid had beledigd.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 that money buys I play for keeps but I'll play right That's why I'm just sitting damn So all you play actors and me show you what it takes. I'm just one of a few man band, and we're backed by Dope the Man.